Gedoe voor de reizigers dus. Ik vind het heel vervelend voor iedereen die om moet reizen. Ik ben zelf nu ook een uur langer onderweg. Ik heb toch niks te doen vanavond, dus ik vind het niet zo erg. Ja, ik vind het echt kloten. Ja, omdat ik nu <laughs> echt heel lang moet omreizen. Ja, wat vindt u ervan? Want eh, er zit een, een dassenburgt onder het spoor. Oh, is dat nou hier aan, aan de hand? Ja, dat was in Friesland al en nu ook hier. Oh, kijk. Oh, die dassen van Friesland zijn hier gekomen. Nou nee, want tussen het Friese Workum en Stavoren zijn ook nog steeds problemen... door zo'n Dassenburg onder het spoor. Het kan daar ook nog wel even duren voordat het spoor is gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar het werk van de politie... in een eerdere zaak tegen Donny M. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van Gino van 9 gebeurde in de zomer van 2022. Maar een jaar daarvoor vond de politie al kinderporno op de telefoon van Donny M. De politie heeft daartoe niks mee gedaan. De inspectie is benieuwd waarom die keus is gemaakt. Wil je nog iets terugbrengen naar de scotch en soda? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Als je een truifbroekretour retour wil doen, dan kan je je geld niet meer terugkrijgen. Wel kan je het ruilen voor een ander artikel. Het Nederlandse kledingmerk vroeg gisteren haar faillissement aan. Door de inflatie en de hoge energieprijzen redden ze het niet meer. De winkels blijven voorlopig nog wel open. En de dierenvoedselbank in Leeuwarden krijgt steeds meer klanten. dat is bijna niet meer te doen voor eigenaresse Penny. Ze doet alles in haar eentje en heeft te weinig eten en geld. Deze vrouw is heel blij met Penny. Met de dierenvoeding voor mijn honden. En eh, dankzij Penny kan ik mijn honden gewoon zelf houden. En hoef ik ze niet weg te doen. En kan ze eten geven. En goed eten ook. Volgens mij had jij twee honden. Ja, twee Italiaanse winter. Heb je verder nog iets nodig? Nee. Mensen die aankloppen bij de dierenvoedselbank hadden de dieren al... voordat ze in de geldproblemen kwamen. En dan nog het weer. Vanavond eh, op de meeste plekken droog. Maar morgen opnieuw een natte dag. Dan een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files nog in onze regio. Vijf minuten vertraging op de A9. Diemen-Alkmaar bij Amstelveen Stadhart. Nog 4 kilometer file. 10 minuutjes bij knooppunt Nieuwe Meer op de A10. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. En de andere kant op bij Amsterdam Hemhavens. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwe Meer.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 must have been a cheating. A long ditmaal uit 1984. Honey Open That Door was de eerste. Nu nog Uncle Pen, voorheen een groot succes voor Bill Monroe. you could hear it sing. is het favoriete album van de maand. Eerste klas liedjes en eerste klas muzikanten. Wat zou er mis kunnen gaan op Stoned Cold Country? De vertolkers uit de country scene bewijzen dat ze kunnen rocken. Marcus King kiest het uitgelaten nummer Can't You Hear Me Knocking. song kwam al voor op Willie's album Shotgun Willie uit 1973. Nu hebben Paula en Willie het in een nieuw jasje gestoken. En wat voor een jasje. Wauw. van deze week. Sophie Hansen is een Zweedse country popartiest met een Scandinavische melancholische twist. Ze is geboren en getogen in Eskilstuna en groeide op met het luisteren naar oude klassiekers... zoals Johnny Cash, Rita Franklin en Led Zeppelin. En dat is te horen in deze cover van de week. I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck the love in 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run that I run to so. They overtook me down in Juarez, Mexico. to shut your woman down. Said yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just read it to me. Shut it down because you made me a stone. I thought I was a daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. For to go, my babe They stuck my dried up carcass in the country jail Early next morning, but a hump past nine I speed the sheriff coming down the line Up then he coughed and he cleared his throat He said, come on dirty heck into the district court Into the courtroom, my trial began where I was handed by 12 honest men just before the jury started out. I saw that little judge comes to look about. In about five minutes, he walked that man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge smiled as he picked up his pen. 99 years in ozone pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut my woman down. Come on, you have to listen up. Justin Hunter groeide op in Noord-Texas en luisterde naar en genoot van country. Terwijl hij in het Amerikaanse leger in Irak diende werd Justin verliefd op zingen en het vermaken van zijn medetroepen. Justin heeft inmiddels vier albums op zijn naam. Old Milwaukee's Best is terug te vinden op zijn laatste. my door And brought with him a few of his friends I've never seen before Said we'll keep you company Since you're all alone And they've been here ever since The day that she's been gone Well, now lonesome Ain't got too much to say great. Heartache is the awful pain deep inside my chest and in my hand. see van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. singer-songwriter in the country. Ook bekend als Peggy Sue Webb, die eind jaren 60 kort succes had. Ze is de zus van twee populaire country countryartiesten Loretta Lynn en Crystal Gale. I'm Dynamite was haar grootste hit. Ook I'm Getting Tired of Baby and You and I Want to See You in My Eyes mogen er zijn. Typisch country uit de jaren 60. Well, you know how to treat me. To get the things you want, you whine just like a little bitty baby about every time you don't. Well, I'm gonna break you, baby, if it's the last thing I do. start with that old bottle. I'm gonna break it today. So tonight when you start falling, you ain't a gonna get your way. Well, I'm tired of babysitting. country. you verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. James Intveld van oorsprong afkomstig uit Ede, heeft een nieuwe single. En het is zijn eerste nieuwe muziekrelease sinds 2008. Let's talk it out. Crossroads. Let's talk it out. say the things we both wanna say. Gibby schrijft en speelt al muziek sinds zijn jeugd en heeft onlangs besloten om elke vier maanden een nummer op te nemen en uit te brengen. Het schitterende Whispering Pines is een van die songs waarbij hij steun krijgt van de Bieber Brothers. Gave up the wild living Gave up the wild they are under the whisper shining like cielito lindo. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Ay, qué lastima, ay, qué lastima, ay, qué lastima me da de ver Als lid van de Tejano Hall of Fame in Texas vermaakte hij al meer dan 50 jaar publiek over de hele wereld. Zijn stijl wordt Tejano, Tex-Mex, Norteño, Chicano La Onda genoemd. Hernandez, beter bekend als Little Joe, vertelde dat het gewoon multiculturele muziek in twee talen is. Margarita en daarna Patodo El Ano zijn twee songs van hem. tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez para todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. amor Aanvankelijk uitgebracht op cd in 2004 is dit duetalbum geperst op doorzichtige gouden schijven met aqua en wijnspetters met op de voor- en achterkant bijgewerkt artwork van de originele verpakking. Het project bevat negen nummers waaronder Contra Banditas. Kimmy Rhodes en Willie Nelson zijn de vertolkers. is zoals Bobby Tomberlin zingt. I've lived country music. En ik voel me daar wel bij en hoop er nog lang mee door te kunnen gaan. Tot volgende week. Dag. Down in Alabama In a two red light town My world revolved around the radio in my little bedroom, the Opry came alive. And in my mind, I was on the front row. I counted down the years till I could drive that old highway to the city.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 Yes, I've lived country music. I sold groceries to Conway Twitty. When I first came to Nashville And Mel Tillis paid my rent I got to tell Merle Haggard How much his songs meant to me I swear his words were heaven sent I was at the Ryman with Bo Cephas In a small room with Glenn Campbell he played Galveston and I sang along.